Teerbrink met het NOS Journaal. Premier Jette is in Oekraïne voor een bezoek aan president Zelensky. Hij heeft in Kiev een krans gelegd bij een herdenkingsmonument... en ook bezocht hij een appartementencomplex... dat door een Russische aanval beschadigd is geraakt. Jette is in Kiev om te benadrukken dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Kort na Jettes beëdiging sprak hij ook al telefonisch met Zelensky. Vandaag wordt het eerste Nederlandse defensievliegtuig ingezet... om gestrande reizigers in het Midden-Oosten op te halen. Het militair toestel vliegt van Oman naar Egypte. De Nederlanders kunnen vanaf daar dan verder zelf terug naar huis reizen. Vanochtend vertrok vanuit Doha ook een toestel van Qatar Airways naar Schiphol... met zo'n 300 mensen aan boord. Dat toestel is na intensief overleg tussen Nederland en de vliegmaatschappij geregeld. De CDA-lijsttrekker van Landgraaf is tijdens het voeren van campagne... voor de gemeenteraadsverkiezingen bedreigd. Dat gebeurde gisteravond door een groep jongeren. Een van hen zou een mes zijn, hebben getrokken, zegt de lijsttrekker... tegen regionale omroep L1. De Limburgse politicus, die nu ook al wethouder is, heeft aangifte gedaan. Of de jongeren het specifiek op hem hebben gemunt, is onbekend. Een nieuwe zoekactie naar vlucht MH370 van Malaysia Airlines heeft niets opgeleverd. De afgelopen maanden werd in een gebied van zo'n 15.000 vierkante kilometer van de Indische Oceaan gezocht met onderwaterdrones. Maar er werden geen resten van het toestel gevonden. Vandaag is het precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig met aan boord 239 mensen vermist raakte. De verdwijning is een van de grootste mysteries uit de luchtvaartgeschiedenis. Nabestaanden van passagiers willen dat de Maleisische regering de zoektocht voortzet.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 I'm not religious, but I feel such love. Makes me wanna pray. When I get lost in space, I can return to this place, cause you're the one. so moved Makes me wanna pray Pray you'll always be here I'm not religious But I feel such love Makes me wanna pray just the way it is.